en Laurel en Hardy, die brachten een nieuwe mop. Ieder wordt een stapel van die mop in je kop. For I'm cuckoo cool en you're cuckoo. En ieder doet dans, die gloed, die dans. Je wordt niet moe, nu zing da want la. Alle mensen worden wild, how do you do, cuckoo? Als je maar zingt in harmonie, staat op de melodie tekst die komt er niet zo van, als je maar lekker meezingen kan. Dus I'm cuckoo en you cuckoo, van tralalalala. Het is voor de soldaten, droegen een bittere lot. In kazernes op de hei, je hoort zelfs in het cachot. Waar is de kop, waar blijft de kop? Soldatenconcert, dat brood op de snap. Het koor roept terug, waar blijft de kuch? Tralalalala. Wil je niet op, dan blijf je maar liggen, moet je maar zien wat komt komt de sergeant zonder pardon, slingertje op de bon. Hela kok, waar zit de kok? Wat is er voor kwats? Waar blijft onze rat? Zeg commandant, ik heb pap met zand van tralalalala. Stan Laurel en Hardy, wat hebben jullie gedaan? Het is een nieuwe ziekte, heel de wereld leidt eraan. Daar gaat hij weer zo op en neer, van hobbel de bob, het je van kop. Een mens vergeet zijn zorg en leed, van tralalalala. Als de slagersjongen komt fluit is een lied erbij. De kruidenier, poelier, barbier, het brengt je tot razernij. Nog ene keer, daar gaat hij weer, al haat je de mop, je knapt er van op. Voor I'm cuckoo, and you're cuckoo, la la la.